en langs de kust kwam het water bij strandtenten. Voor het eerst ging de Maaslandkering bij Hoek van Holland gisteravond dicht. Dat gebeurt automatisch als het water op een bepaalde hoogte komt. Dat is natuurlijk altijd eh, spannend. Eh, is het nodig dat hij dicht gaat? Wordt het, eh, het criterium waarvoor het nodig is, wordt dat bereikt. En, eh, en doet hij het ook helemaal zelf. En dat is, eh, dat is helemaal goed gegaan gisteravond. Het water zou volgens deskundigen nu weer moeten zakken. Door de storm raakte een vrouw in Gelderland zwaar gewond. Er viel een boom op haar. Ook in andere landen waren er problemen. In België is een vrouw omgekomen doordat ze werd geraakt door een omgewaaide boom. Boa's willen een nieuwe naam, staat in het AD. Ze zijn hun negatieve imago zat. Vaak worden ze gezien als een afkeur, afgekeurde politieagent. Helemaal niks van waar vinden ze. Vooral voor jongeren op straat vormen ze een belangrijke schakel... vertelt deze Boa bij Op1. Ik ben eigenlijk een soort tussenpositie tussen de gemeente ehm, en de jongeren op straat. Ik ben hun aanspreekpunt. Ehm, ik heb ook vertrouwen in de jongeren, zij ook in mij. Zij kennen mij, ehm, ik ken hun ook. Wat de nieuwe naam zou moeten worden is niet bekend. Wie in Brabant de trein wil pakken, moet ze even goed opletten vandaag. Ze hebben daar weer last van dassenburgten die zorgen voor verzakkingen op het spoor. ProRail is vandaag de gaten aan het dichten... en daardoor rijden er vrijwel geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven... en tussen Den Bosch en Eindhoven. Morgen zou alles weer volgens dienstregeling moeten rijden. En na een hysterische wedstrijd begint de dag van fans van amateurclub Hercules uit Utrecht waarschijnlijk top. De club won in de wedstrijd om de beker met 3-2 van de profs van Ajax. Het was geweldig. Het was een groot feest. We hebben genoten, hè jongen? Ja. Je gaat hierheen en je denkt eigenlijk, nou, dit wordt misschien 4-0, 5-0, 6 Moet je nog door die regen fietsen. Dit dus is het het waard. Het was het waard. Het was meer dan waard. Top. Dit was top. Je hebt een tientje ingezet. Ik heb, ja, ik heb een toteltje gezet. Ik heb een beetje goed getimed. Tientje ingezet, 900 euro. Gewonnen. 900 kraken! Ja, Ajax is nu uitgeschakeld in de beker. Het weer, het waait nog steeds hard.